Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een flat in Amsterdam is gisteravond een dode gevallen. De brand ontstond rond 7 uur in de avond. Toen de brand geblust was, werd een lichaam in een woning gevonden. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Er ontstond ook een tweede brand in de flat... toen een van de buren hals over kop vluchtte en een pan op het vuur liet staan. Vijf mensen raakten licht gewond, onder wie drie brandweerlieden... Zo'n 90 mensen moesten hun huis uit. Een deel van hen kon later op de avond terug naar huis. Voor de rest zijn hotels geregeld. Nederlandse bedrijven worden steeds diverser, maar dat betekent niet automatisch dat werknemers zich ook meer geaccepteerd en gelijk behandeld voelen. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau na onderzoek. Werknemers met een migratieachtergrond ervaren vaak ongelijkheid en uitsluiting... ook bij werkgevers die nadrukkelijk proberen de diversiteit op hun werkvloer te vergroten. Sterker nog, het probleem is groter bij organisaties met een gevarieerd werknemersbestand... dan bij homogene bedrijven, zegt het SCP. Het OM vindt dat zorginstelling Het Jagerhuis in Venendaal verantwoordelijk is voor het overlijden van een cliënt... In 2020 werd een 40-jarige patiënt doodgevonden in een zeer vervuild beschermd wonen appartement. Uit onderzoek blijkt dat de instelling jarenlang tekortschoot in de zorg voor de man. Bij de eerste verkiezingen in Syrië sinds de val van dictator Assad zijn nauwelijks vrouwen gekozen. Onder de 119 gekozen kandidaten zijn maar zes vrouwen. Ook zijn er maar weinig Koerden, christenen en Alawieten gekozen. Het waren indirecte verkiezingen. 6000 leden van regionale kiescommissies kozen twee derde van het parlement. De rest wordt aangewezen door president Shara. Hij zal de scheve verhoudingen wel recht trekken, zegt de voorzitter van de Landelijke Kiescommissie. Het weer, het wordt opnieuw grijze dag. Op de meeste plekken wel droog, bij 17 à 18 graden.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 Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Rum drinken, Denk het aan de zeemermin. Blijf een piraat die zich niet aan het land kan vinden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis in de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Het is winter, zo.